Twee uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De EU is dicht bij een nieuw brexit-akkoord met het Verenigd Koninkrijk. Uit Europese hoofdsteden komen optimistische geluiden... en ook in Brussel zijn diplomaten positief. Kern van het akkoord is dat er een nieuwe douaneafspraak komt. Het hele Ierse eiland zou dan vallen onder de interne markt... waar EU-regels gelden. Dat blijft zo totdat de EU en het Verenigd Koninkrijk... een handelsovereenkomst sluiten... De Franse president Macron hoopt dat de onderhandelaars nog voor de EU-top van later vandaag een principeakkoord op papier kunnen zetten. De Britse premier Johnson moet het nieuwe akkoord nog wel door het lagerhuis krijgen. Premier Rutte heeft het geweld tijdens de Koerdische demonstratie eerder vandaag in Rotterdam veroordeeld. In het centrum van de stad demonstreerden Koerden tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. Toen Turkse tegendemonstranten zich melden werd de sfeer grimmig. De politie pakte tientallen demonstranten op en gebruikte geweld om de groepen uit elkaar te houden. Daarbij zijn meerdere agenten gewond geraakt. Bij het boerenprotest gisteren in Den Haag zijn vier mensen aangehouden, meldt de politie. Twee mensen zijn gearresteerd voor vuurwerk gooien, één persoon voor belediging... en er is iemand aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel of vordering. De politie zegt dat het protest tot dusver zonder grote incidenten is verlopen... Tijdens de terugtocht van de trekkers zijn op meerdere snelwegen ongelukken gebeurd waar trekkers bij betrokken waren. Zo raakten op de A4 meerdere mensen gewond toen een auto in botsing kwam met een trekker. Een aantal boeren blijft vannacht slapen op het Malieveld. Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag zegt dat de politie niet actief gaat handhaven zolang de boeren zich gedragen. Voor de ochtend staat een boerenontbijt rond de Hofvijver gepland als goedmaker voor de overlast. Syrische troepen hebben de stad Kobani bereikt. Op verzoek van de Koerdische IPG komen de Syriërs de stad beschermen... tegen de Turkse strijdkrachten die vorige week Noordoost-Syrië binnenvielen. Het weer. Vanavond blijft het regenachtig en de temperatuur ligt rond de 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt al zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Reclameverlichting, s'nachts, nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker.